Goedenavond, ik ben Michel en dit is het nieuws van NOS op 3. D66, CDA en VVD hebben iets meer dan anderhalve maand om tot een akkoord te komen. debat over de formatie van een nieuw kabinet is afgelopen. Informateur Letcher die krijgt tot het einde van januari om met een concreet plan te komen. En daarvoor zullen D66, CDA en de VVD eerst met z'n drieën gaan onderhandelen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson. En daarna gaan ze ook vooral praten over hoe ze dat dan verder met andere partijen gaan doen. Want ze hebben samen niet genoeg zetels. Dus ze zullen of gedoogsteun van andere partijen moeten zoeken... of deelakkoorden of zelfs toch nog andere partijen aan tafel moeten krijgen... voor een meerderheid. Dus daarom duren de gesprekken ook nog tot 30 januari... omdat er dus heel veel moet gebeuren. Ook IJsland doet niet mee aan het Songfestival. Net als Nederland, Spanje, Ierland en Slovenië sturen ze geen deelnemer... omdat Israël mee mag doen. De landen die vinden dat Israël geboycott zou moeten worden vanwege de oorlog in Gaza. Maar die boycott komt er niet. Rond deze tijd beginnen de Nederlandse handbalsters aan de kwartfinale op het WK. De tegenstander is Hongarije. Een land dat veel speelsters kennen omdat ze er zelf spelen. Zoals Bo van Wetering. Ze hebben gewoon hele sterke speelsters. Hun 1 tegen 1 zijn heel goed. Maar ze hebben ook goede schutters. Ik denk wel echt dat we heel compact en goed in de dekking moeten staan. De kwartfinale wordt gespeeld in Ahoy, Rotterdam. Nederland heeft tot nu toe alle zesde wedstrijden gewonnen op het WK. Medewerkers van de gemeente Amsterdam mogen geen TikTok op hun telefoon hebben. Maar de gemeente heeft nu wel zelf een account. Amsterdam wil jongeren beter bereiken en zegt dat het daarom noodzakelijk is om op TikTok te gaan. En dit is hun eerste post. Yo, ik ben Melkom en welkom bij Jong Amsterdam. Het kanaal van de gemeente Amsterdam, speciaal voor jongeren. We zijn om te luisteren en om te informeren. Dus ik ben heel benieuwd, wat wil jij weten van de gemeente Amsterdam? Laat het weten in de comments. Acht jonge medewerkers van de gemeente gaan de content voor het account maken. De app moet op een andere telefoon dan hun werktelefoon staan... en ze mogen ook niet op de wifi van de gemeente met dat toestel. Amsterdam maakt zich zorgen over de privacy en veiligheid van TikTok... omdat het Chinees is. Het nog vanavond en vannacht kans op nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen weer grijs met soms wat zon en iets kouder dan vandaag. Maximaal 10 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de AWB. De files worden alweer korter. Bij elkaar staat er nog zo'n 50 kilometer. Er is zojuist wel een ongeluk gebeurd op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Naarden.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 Om die reden trokken ook Nederland, Spanje, Ierland en Slovenië zich terug. In het Brabantse dorp Uitwijk is vogelgriep vastgesteld op een vleeskuikenbedrijf. Alle 80.000 kuikens worden gedood. Het aantal gevallen van vogelgriep in Nederland neemt snel toe... ondanks de landelijke ophokplicht die sinds half oktober geldt. De PC-hoofdprijs voor beschouwend proza gaat naar Anja Meulenbelt. De activist en feminist brak in 1976 door met De Schaamte Voorbij... waarna tientallen boeken en artikelen volgden. Het weer vanavond zijn er opklaringen en vannacht kan nevel of mist ontstaan.